1 uur. Freddy van Tijn met het NOS-jour. Minister Schultz van Verkeer heeft de Tweede Kamer onvolledig geïnformeerd over de problemen met de wissels op het spoor door het winterweer. Dat schrijft de Volkskrant. De minister schreef aan de Tweede Kamer dat er op 3 en 4 februari door het winterweer in totaal 62 wisselstoringen waren die invloed hadden op de dienstregeling. Uit een interne evaluatie van de NS blijkt echter dat er 662 infrastoringen waren voor het overgrote deel kapotte wissels. Schuld zegt in een reactie dat ze het in de Kamerbrief alleen heeft gehad over de storingen die invloed hadden op de dienstregeling. Wissels die niet werden gebruikt omdat de dienstregeling was aangepast, telden ze niet meer mee. President Sarkozy heeft op de Franse televisie herhaald dat hij het aantal immigranten fors terug wil dringen als hij wordt herkozen. De 180.000 immigranten per jaar moeten er maximaal 100.000 worden. Sarkozy zei ook dat immigranten 10 jaar in Frankrijk moeten wonen voordat ze in aanmerking kunnen komen voor sociale uitkeringen. In de peilingen voor de presidentsverkiezing in april staat Sarkozy tweede, achter de socialist Hollande. Oud-minister Jaap Boersma is overleden. Boersma kwam van de ARP, een van de partijen die opgingen in het CDA. Hij was aan het begin van de jaren 70 minister van Sociale Zaken in de kabinetten Biesheuvel. In 1973 zat hij in het linkse kabinet NL. Na zijn politieke loopbaan stapte hij over naar het bedrijfsleven. Jaap Boersma is 82 jaar geworden. De nucleaire onderzoeksinstallaties in Petten en Delft zijn veilig bij extreme omstandigheden. Dat schrijft minister Verhagen. Onderzocht is of de installaties een aardbeving of extreme weersomstandigheden aankunnen. Er is ook bekeken of de kerncentrales voldoen aan alle vergunningen en veiligheidseisen. Aanleiding voor de zogenoemde stresstest is de kernramp vorig jaar in Fukushima in Japan na een zeebeving. Het weer... Vannacht een graad of 2, smorgens eerst droog, daarna vanuit het noordwesten veel regen en wind.